Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere landen gaan weer prikken met AstraZeneca. Onder meer in Italië en Frankrijk gaan de spuiten met dat vaccin snel weer de armen in. Er was een prikpauze omdat er zorgen zijn over mogelijke bijwerkingen zoals bloedstollingsklachten. Het Europees Medicijnagentschap heeft het onderzocht en zegt dat niet prikken nog veel riskanter is. Volgens het Nederlands Medicijnagentschap is ook niet helemaal zeker dat de klachten worden veroorzaakt door het vaccin. Wat van belang is denk ik is om ook te zeggen ook COVID zelf, de infectie, kan dergelijke beelden geven. ook na een tijdje dat het over is. Dat is ook beschreven literatuur. Dus, he, dus dat moet nog goed worden uitgezocht. Minister De Jonge komt rond deze tijd met een mededeling over het AstraZeneca-vaccin in ons land. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld en de voorspelling van wat de uitslag gaat worden is een klein beetje anders nu. D66 en JA21 verliezen een zetel, GroenLinks en DENK krijgen er eentje bij. Ergens de komende dagen komt de definitieve verkiezingsuitslag. Twee mannen van 22 en 24 moeten de cel in omdat ze vier jaar geleden Duitse toeristen in Egmond aan zee in elkaar hebben geslagen. De drie Duitsers hielden er hele zware verwondingen aan over, zoals schedelbreuken, gebroken nekwervels en hersenbloedingen. Een begraafplaats in Bodegraven krijgt permanente beveiliging om complotdenkers weg te houden. Een groep complotdenkers denkt dat op de begraafplaats kinderen liggen die zijn vermoord door een satanistisch pedo-netwerk. En daarom komen ze keer op keer bloemen neerleggen en actieborden neerzetten. Dat is heel pijnlijk voor de nabestaanden. Vanaf nu kom je de begraafplaats niet zomaar meer op. Je moet je van tevoren aanmelden en aantonen wat je band is met de overledene. Het weer nog. Op een enkele bui na is het vanavond droog. Vannacht koelt het flink af. In het oosten kan het een beetje vriezen. Morgen zon en bewolking. Het blijft redelijk droog bij 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn staat file tussen Purmerend en de afrit A van Hoorn 4 kilometer met maximaal 10 minuten extra reistijd.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 ZFM. Met nu Alternative FM. like the way that you do. Oh, I see the vultures are circling in the sky above the avenue. poster from your bedroom wall upset and done, put the atoms deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf is nu officieel begonnen. Want eh, we hebben afgetrapt met Komodo. Woehoe. Zeg je dat wat, Jip? Uh, nou ja, nu wel. Ik heb het een uur geleden opgezocht. Maar <laughs> daarvoor was ik er nog niet heel bekend mee. Nee. Uh, is, het is een beetje een indie bandje, is het, wat, wat dat gaat. Ja, dat klinkt wel lekker. Ja over, eh, over eh, ja, je bent er wel aan toe, denk ik, eh, om even weer wat muziek te zien. We hadden het even voor, achter hadden we het er al even over, dat je geweest bent en gespot. Ja. maar ik denk dat het zo langzamerhand wel een beetje het spel op de waag is gezet. Want ja. Hier... Nou, nu was het dus weer afkicken. Dus als ik nu dan weer live muziek kan zien... dan kan ik dat weer even meenemen voor de komende paar weken. Ja. En dan gaan we zo door. We hebben een gast en hij zit tegenover hier. Dus, Hi. Hi. <laughs> nou, ik kan je meteen verzekeren. Een vriend van mij, uh, helaas overleden, zei altijd... Eh, dat eh, mensen zichzelf wilden ophangen door mijn muziek. Dus eh, ik denk dat je ook wel weer heeft klaar met live muziek naar mijn... oh, oké, okay, even mensen, voor, voor de mensen thuis. het is Jacob die Edward die vandaag de muzikant van dienst is. Dus die gaat vandaag optreden doen. Maar je had het over eh, jouw muziek eh, eventjes? Een beetje, ja. Ik, eh, ik ga een nieuw liedje debuteren vandaag. En dat ga ik over twee weken opnemen in de studio. In Volendam. In Volendam. Ehm, betekent dat ook weer King Forward Records? Ja, ja. We zijn al eh, heel erg stevig bezig met de volproductie. Dus het, eh, het staat, al, eh, staat al geëikt. Ja, is, is, het, is het ook sprake van... Dat, je hebt nu Tempest sinds een paar weken uitgebracht. is dit de opmaat naar iets meer? We gaan naar een EP toe. We gaan in snelle successie gaan we meerdere nummers proberen op te nemen. En dan gaan we naar een fysieke release toe. Fysieke release? Ja, ja. cd'tje. Lekker vintage. Ja. <laughs> ook voor jou geld. Missie eh, mis het eh, optreden eh, niet op dit moment? Dat is een beetje vraag naar de bekende weg. <laughs> ja, dat is een, retorische vraag, zo noemen we dat dan. Maar goed. Ja, ik met Paul Bond over te praten. Dat ik gewoon echt en sociaal contact nodig heb. En gewoon weer een goede avond in de auto Naar wat live jazzmuziek. En praten over boeken. En met, in de sociale sfeer. Dat, daar snak ik echt al een heel jaar naar nu. Ja. Drama kan alleen maar ja zeggen. <laughs> ja, want voor jou is het natuurlijk ook... Eh, hè, want ik kijk ook even naar jou. Want jij zit eh, op school ook te blokken. Eh, en dan is het weer die vier muren. Weer in een of ander beeldscherm waar je tegenaan zit te kijken. Ben je daar was langzamerhand klaar mee? Ik was er vorig jaar al klaar mee. Ja. En dan nu al helemaal. Ik wil gewoon, ik wil gewoon uitgaan. ik wil weer s'avonds <laughs> laat op straat zijn. Ja. En gewoon live muziek zien en gewoon in de kroeg zitten... en dat er dan een random bandje voorbij komt dat je denkt, oh, nice. Kan je, en, en die dan ook eh, gewoon af kan vinken, toevoegen en eh, ja, noem maar op. precies. Ja. Eh, hoort punt Judith daar ook bij? ja, ik denk het wel, ja. zeker, ik bedoel, alle muziek is welkom, dus dit ook zeker. Ja. Zegt het je wat al? Nee, maar ik vind het wel een leuke naam. Ja. Punt nou, Judith. Punt Judith, ja. Nou ja, zo, zo noemt ze zich. Eh, maar goed, eh, dit is eh, de EP waar ze het op heeft staan. Twee nummers ga je horen. Het eerste uur dit nummer en dat nummer heet Meisje. had hem willen zeggen, maar hij was al te veel wijn. Ze had hem willen zeggen, neemt zich voor dit keer eerlijk te zijn. zeggen, maar hij was er telkens voor. En hij bedoelde het toch ook niet slecht En zo ging het al tijden door Ze had hem willen zeggen, maar haar vertrouwen was toen zoek Achter elke deur een nieuwe muur En wat wacht er dan op de hoek? Ze had hem willen zeggen dat ze moe is te doen alsof Moe van het proberen op haar knieën door het stof Maar de avond is al laat, dus ze schenkt hem maar weer in Laat ons liever gezellig zijn, want praten heeft nu toch geen zin. Eh, nijdige blikken van eh, Marcus van Damme eh, zo van, joh, gooi die schuif maar eens een beetje dicht. Nou, oké. Elke was dit met meer hoor je had de vorige keer nog wat over hem gevonden, maar... ja, nu niet. Nu niet. Ach. <laughs> Ik heb wel best gedaan. Ach. Uh, nou ja. Snel. Maar hij is weer helemaal terug. hij, hij dropt de laatste tijd wel wat singeltjes links en rechts. Hè? Want de vorige keer hadden we een ander nummer ja, van. Ja, dat klopt. Dus dat gaat wel hard dan. Ja. is wel een manier om goed onder de aandacht te blijven. Ja, je moet iets doen. Nu. Ja ja, eh, je kan niet optreden. Dus, nee, daarom. Nou ja. Ehm, we gaan in ieder geval nu eh, luisteren naar Jacob D. Edward, want die zit klaar. Die kan wel optreden. Die kan wel optreden, ja, maar zit hier ook... Zeer content mee. Ja, dat geloof ik graag. Eh, dus het was natuurlijk een beetje wennen na zoveel tijd... dat je weer ergens uh, minuten krijgt Inderdaad, ik volg gewoon helemaal de radioplankenkoorts. <laughs> Heb ik ook nog last van. <laughs> Goed. Eh, je bent er klaar voor. Eh, welke, eh, met welke twee ga je ons verrassen? Ik begin met Medusa en met Kees Meijs' favoriet Mirror Mirror. Medusa heeft een nieuwe betekenis voor me gekregen. Die gaat nu over, me, over mijn meisje. Mijn meisje. Die nu denk ik ook meeluistert, Sophie. Uh, ik schreef het van origine over een, een, oude vriendin die ik heel lang kende. Maar vanwege mijn relatie tot Sophie eh, heeft het liedje hele nieuwe betekenissen gekregen. Eh, met eh, betrekking tot de liefde. En Mirror Mirror gaat over de social media cultuur en hoe het een invloed kan hebben op het lichaam van vooral jonge vrouwen. Oké. Helemaal duidelijk. Medusa en Mirror Mirror. Jacob D. Edward. yourself or lose yourself, she said. Staring with those eyes that can make a sailor drown. It's probably some aphorism. She read inside some cliched little book. She's right, I'm putting myself down. some things that need some changing I need your help along the way Cause I still turn my blindest eye When I see that last glass was too many And I still get high just to pretend that I can smile And I do believe I love her still She's been more than just a friend fucking wild There are some things that need some changing And you need your And you will always be my fantasy My gateway from the solid ground along the way. Ja! Ah, natuurlijk. Even Even laten klappen natuurlijk. Hartstikke, hartstikke. Voor de vorm. <laughs> voor de vorm. Nou ja, het is eh, in ieder geval een beetje publiek eh, wat, je, wat je hier hebt natuurlijk. Eh, hè. Dat is goed. Dus dat, wat, eh, de tweede, dat, eh, die klinkt... Eh, ja, wat, wat je de introductie deed... Dat was gewoon eigenlijk wel heel... Dat, nou, goed, maar... De zei uh, een beetje naar voren. <laughs> nou, dat maakt niet uit. Maar het, het is natuurlijk wel heel fijn als we ook gewoon een song laten horen... die de teken van deze tijd beschrijft. Over de sociale media en wat het dus doet probeer me daar ook meer eh, mee te engageren eigenlijk in mijn ik de laatste tijd. Problemen van eh, de jongere generatie. Ik kon natuurlijk bij generatie Z. Ja. Uh, ik Jip ook, hè, trouwens. Ik dus inderdaad. <laughs> ik val een beetje op de overgangsfase van millennial en generatie Z. En daar probeer ik dus ook een beetje de, de spanning in op te zoeken. Een soort crossover eigenlijk. Ja, ja eigenlijk de, romantische, de romantische man in de moderne wereld. Ja. Mirror, mirror, hier is hij nog een keer. Jacob de Edward. just like your Venus. Your true beauty's still inside an empty canvas you're afraid of. The face you like to hide. They called your name since you were little. They dressed you up in pretty rags and showed you pictures of how to do it. The mind is willing, but the skin still sags. The skin still sags.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 that once were rosy, their depths were. Zo, ehm, dit setje. Ja, eh, maar ik eh, kan eh, het plaatje kan ik wel heel erg voorstellen. dit is in ieder geval het beschrijven van het, van het plaatje, het spiegelbeeld en alles wat daarmee samenhangt. want dat is toch wel een beetje de strekking, denk ik, van het hele verhaal. Als ik het in de notendop gehoord heb. Ja, zeker. Ik probeer, ik probeer heel veel met beelden te werken en zowel soms een beetje dat meer metaforisch naar buiten te komen. En soms gewoon eh, heel erg eh, met je neus op de feiten. Dit was vooral omdat een, eh, iets heel vervelends is gebeurd met een vriendin van me. Met betrekking tot dit. Waar ik toch wel op dat moment heel erg veel me zorgen over maakte. Ja. Was dat ook de zorg... Want je, vorige keer hadden we met ons tweeën de bedoeling... dat we jou nog even telefonisch in de uitzending hadden. Had dat daarmee te maken, toevallig? Nee, nee, nee. Dat had geen Daar had het niet mee te maken. Het was het was, eh, ja, ik kom nu natuurlijk, eh, nu ik iets volwassener ben, ook iets, eh, iets groter, kom je ook weer om, tegen hele andere problemen aan. Ja. Meestal kom je het probleem waar ik het hierover schrijf ook later in andere vormen tegen. Maar dit, waren, dit waren andere, problemen van overspannenheid en, en van, van drukte. En andere vervelende dingen. Ja. is het ook zo dat jij ehm, probeert in dat opzicht en eigenlijk vind ik ook dat het een beetje ook bij de mensen thuis ligt. Dat je, dat je eh, doordat je als het ware in het liedje gezogen wordt... dat je dan ook meteen weet... hey, je kan het beeld eh, erbij eh, zelf bij bedenken... als je de tekst goed volgt in, de, in dat opzicht. Want dat verhaal van Mirror Mirror net... daar zag ik het ook echt gewoon gebeuren eigenlijk. Jazeker, dat probeer ik er ook erg in te betrekken. Maar nu ook een beetje meer in de, de cover art en zo. Nu ik ook in de studio zit. Dus dat alles een beetje bijdraagt aan het beeld dat ik probeer te scheppen. Het is tegelijkertijd eh, een beetje van de abstractie erin. Maar ook eh, zeker dingen die helemaal in, het, eh, in de, de, realiteit en in de wereld zuigen. Dus iets zeggen over het algemeen, maar ook op, op een individueel niveau. Dat heeft ook veel te maken met uh, literatuur die ik lees, die ik interessant vind. Ja. ik de ik, kijk hier ook, ik kijk ook aan. Eh. Oh, ik zag je niet kijken. Ik zat te luisteren. Oh ja, nou goed, maar, ik zat gewoon te luisteren. Nou, goed, maar misschien eh, heb jij ook nog een... Eh, oh je, nee, ik, vond het echt een heel goed nummer. Ik zag het, ik denk niet in beelden. Dus ik zag het niet voor me. Maar ik kon het me voorstellen, denk ik. Ja, dankjewel. Ja, <laughs> ik moet wel even denken hoe je dat dan moet uitdrukken. Ja. maar ik vond het echt een heel... Ja, het was goed. Best wel aansluitend natuurlijk op wat er nu heel veel rond gaat. Zeker omdat iedereen nu alleen maar op social media zit. Omdat je niks anders kan. Ja, inderdaad. Het is wel goed dat je dat dan zo benadrukt. Ik probeer er ook wel iets meer mee te doen. Eh, ik, eh, ik heb ook bijvoorbeeld een liedje geschreven over eh, giftige mannelijkheid. Die ik nu even niet laten horen deze keer. Maar die ligt wel... Ik probeer ook zowel over hele zweverige dingen te schrijven... maar ook over dingen die gewoon in de samenleving gebeuren. Een beetje dingen van nu, om het af te wisselen. Ja, daarover gesproken. Want als we hebben natuurlijk nu net die verkiezingen gehad. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe ik tegen de verkiezingen kijk. Ja, eh, zonder dat je je politieke kleur eh, kenbaar maakt, maar... Ja, ik vind het wel een beetje jammerlijk dat we weer... Uh, de maatschappij, laten we de hele rechtsconservatieve kant op gaan. Dat vind ik... Uh, vind je dat gevaarlijk? dat vind ik een beetje gevaarlijk eigenlijk. Omdat ik vooral ook vanuit mijn, mijn linguistiek achtergrond... mijn taalkunde achtergrond in ja. Engelse taal en cultuur. Dus de algemene studie en zo kan ik heel veel... de retoriek, en eh, de, beeld, eh, de beeldspraak en zo. En eh, de framing kan ik heel erg analyseren. En ehm, kan ik eigenlijk zien dat degene die vaak het argument gebruiken dat geframed wordt... en dat er in slecht daglicht gezegd wordt... meestal ehm, juist niet degenen zijn die daar heel erg... dat zijn eigenlijk juist degenen die een beetje daarvan profiteren en zo. Ehm, en degene die daadwerkelijk laten zien dat wat ze ook zeggen en wat ze in een programma zetten... Eh, dat die dat ook echt doen en die da daarvoor strijden... die zijn daar meestal de dupe van dan. Ehm, dus de, de rechtsconservatieven die gebruiken dat heel vaak als een, als een retorisch trucje... om eh, andere partijen zeg maar, het onderspit te doen delven. Maar eh, ik vind het vervelend dat die partijen zich op, op geen manier daar kunnen tegen wapenen. In een zekere zin. Hm. Zij gebruiken niet dezelfde trucjes. Zij ze lopen daarbij een beetje achter. Maar daar, daarin krijgen we wel een, eh, een wereld, naar mijn mening... waarin eh, heel veel mensen stemmen op eh, bepaalde partijen... die helemaal niet nu belang zijn. Nee. Dat vind ik, dat vind ik, dan word ik een beetje verdrietig van. Ja. Jammer. Is dat ook wat je dan... misschien dat we dat ook terug horen in je songs? Want dat kan natuurlijk ook het, beschouwende, Want dat is Jacob die Edward die tegen de wereld aan kan kijken. Ja, ik kijk meer over... ik probeer het en natuurlijk is eh, alles politiek. Dat, zij, eh, dat zegt eh, onder andere de Marxisten zeggen dat. <laughs> dus alles is in de zekere zin natuurlijk ook politiek. Maar ik probeer mij niet met links-rechts, progressief-conservatief... probeer ik mij niet in mijn muziek heel veel op een zeg maar overduidelijke manier. Maar het zit er wel in, misschien stiekem? Ja, in de toekomst denk ik dat... Ik zijn wel wat liedjes aan het schrijven die misschien wel zo geïnterpreteerd kunnen worden. Eh, in dat licht. Ik, ben, ik, speel met wat beelden, zeg maar. Mm. Eh, die zijn dan wel een beetje in abstractie getrokken. Omdat ik wel natuurlijk... Eh, en ik, ik, het, is nooit, het is nooit van één kant. Dus het is altijd een beetje van twee kanten. Ze moeten heel goed gaan luisteren als we het willen vinden. Ja, maar ik denk dat je mijn kleur daarin ook niet zal kunnen zien in mijn, in, mijn muziek. Omdat, omdat niks natuurlijk heel duidelijk is. En ik probeer altijd de tegenstrijdigheden juist te laten blijken. Ik probeer altijd zeg twee kanten van dingen te laten botsen. En, eh, daar of tot niets te laten gaan. Tot, eh, dus de betekenisloosheid zoals je dat in eh, de absurditeit ziet. Of dat je het juist tot, tot betekenis kan zien laten lijken. Juist die strijd, die tegenstrijdigheid. Aha. dat is een mooi, mooi stukje voer voor mensen die graag van literaire dingen en doorkijkjes houden. Dat is ook een Ja, is ook eh, meteen ook jouw achtergrond. Want je bent ermee bezig, zeg je zelf. Hè? Je doet een studie eh, literatuur. Dus. Ehm, we gaan eh, zo dadelijk natuurlijk nog meer van je horen. Maar eerst gaan we naar de nieuwe single van Leuna. Ehm, wat ik altijd leuk vind, als ik hier het systeem van Verdonschot gebruik... dan geeft hij altijd 0000 aan op een, of andere manier eh, komt de audio niet altijd goed eh, in het systeem over. Dus dat betekent dat ik morgen gewoon weer eh, van iTunes het origineel er weer af moet halen. En dan pakt hij hem weer. Dus volgende week heb ik gewoon de iTunes versie. Dus daarom nu even het geluid van de dames. Zoals ze hem keurig netjes van de week hebben gemaild. En morgen komt hij uit. Dus het is eigenlijk stiekem, Jip, een primeur. <laughs> Hier is Leuna met I Should Break Up With You. she'll break up with you front door, your keys in my clammy hands. I know I'll be leaving with my things I left on your nightstand. I'll take back the book I lent you and our future plans. This could is er inmiddels. Ja, we hebben hier een uh, verhitte discussie over van, eh, van welke generatie generatie je allemaal is. Maar eh, ben je eruit gekomen? Ja, jij bent de generatie Z. Ik ben generatie Z, maar dat wist ik al. Ah, nou ik, ik, moet het nog zelf even nakijken van welke generatie. Ik ben van 66. En vaderrichter, vader dus, eh, die ooit eh, bij, eh, bij 3FM heeft gezeten... is van dezelfde generatie als dat ik ben. Dus dan moeten we even achter zien te komen... Wat, welke generatie dat geweest zou moeten zijn. Ik schaam me bijna. Ik heb hier twee jaar geleden een profielwerkstuk over gezet. Heb je daar een profielwerkstuk? Ja, even, ik heb niet het gedeelte over de generaties geschreven. Ik had alles eromheen. <laughs> ja, want daar hadden we het net over. Over de generaties eh, tijdens de, dit nummer van Leuna. Eh, I Should Break Up With You. Eh, wel een heel mooi nummer. Ik heb hem al even net zitten beluisteren. Dus wat dat er gaat, denk ik dat, het, dat het wel heel erg duidelijk is. Ehm, ik, eh, ik zit even te kijken. Links, rechts. Eh, wat gaan we doen? Gaan we, gaan we iets... Ja, eh, laten we dan maar gewoon een blokje van twee laten horen, denk ik dan. dus allemaal is het Jacob die Edward die klaar zit om het volgende blokje van twee te spelen. net waren dat twee nummers die ook wellicht op die EP van jou gaan komen, of niet? denk het wel. Ik, sta ik, ik start altijd met Medusa en dat, dat voelt eigenlijk wel heel goed. Dus ik denk dat hij sowieso wel... Misschien komt hij wel eh, als eerste erop. Oké. Maar eh, aan het begin ook. Want ik vind dat het een mooi, mooi debuut. Ik probeer ook eh, een beetje Griekse mythologie in, de, in, de, in de songs de laatste tijd door te laten gelden. Ja. want ik ga van... het, plan is om ehm, de EP te laten gaan over de romantische man in de moderne wereld. Dus dat gaat uh, van romantische Het is eigenlijk een thema, als ik het zo ik heb een thema een beetje, ja. En, eh, eh, in de moderne wereld, dus moderne literatuur... had altijd de eigenschap dat het over tegenstrijdigheid ging... en tegelijkertijd heel veel uh, naar Griekse mythologie. Dus ik heb ook veel ehm, Griekse mythologie verwerkt in de liedjes. Ja. zie ik daar ook een klein beetje de, de hand van Frank Bond... want die heeft ook een literaire achtergrond... en aangezien jij bij King Forward Records je materiaal uitbrengt... zie ik daar ook een klein beetje die, die hand van die eh, Frank Bond eh, daarbij. Nou, hij is mijn gitaarleraar, maar ik ben <laughs> vooral qua, qua mijn eigen muziek ben ik wel heel autonoom. Oh. En dat komt ook vanuit mijn, ehm, mijn eigen eh, mijn inspiraties. Dus natuurlijk Bob Dylan, winnaar van de Nobelprijs van de literatuur. <laughs> ja. een modernist, een hart in nieren. je kan bijvoorbeeld zien in de um, Subterranean Homesick Blues... de videoclip waar de de, de kaarten naar weg eh, worden gegooid. Ja. Ehm, als je het verhaal kent, dan, ehm, dan weet je dat eh, bovenop um, de lantaarnpaal in de eerste versie van de, van de clip zag je daadwerkelijk Allen Ginsberg die hem de kaarten aangeeft als eerste. De, de grote modernistische literatuur. Eh, van, de, van de beatpoëzie. hij is daar heel erg uh, mee bezig geweest. En je kan dat heel erg zien doorstromen ook in de muziek. Hetzelfde met Leonard Cohen. Die heeft ook heel veel trekjes. is ook natuurlijk een poëet. Dus ik wil een beetje ehm, in die traditie staan van, eh, van eh, een beetje literaire teksten. Yes. Dat een beetje doorheen te gooien. Juist, eh, dat is het stukje literatuur binnen jouw muziek. Maar nu die twee nummers die je gaat spelen, welke zijn dat? Ik ga mijn eerste single spelen, Romance. Ah. Ehm, dat gaat dus over... die begint met een referentie naar Sir Gawain in The Green Knight. En gaat een beetje over de cyclicaliteit van het leven. Ehm, hoe alles eh, dus eh, rond en rond gaat. Eh, van, op elke mogelijke manier. En daar gaat dus in de EP gaan we daar steeds meer van af. En het tweede nummer dat ik ga zingen is een nieuw liedje dat ik heb geschreven over mijn vader. Ik heb, ik heb een breuk met mijn vader ervaren in de laatste half jaar. Daar ben ik ook op mezelf gaan wonen. En ik heb een grote ruzie met hem gehad. En ik heb allemaal beelden die echt zijn gebeurd, allemaal stuk voor stuk, tot op het detail heb ik eh, verwerkt in dit liedje. En dat heb ik dus in de song veranderd. Oké. En uh, daar zit dus, eh, dit is een beetje een, een klein beetje, heeft het iets van het verhaal van Oedipus. Aha. De helft. <laughs> <laughs> ik ben benieuwd. van Oedipus. Ja, ik, ik, ik ben benieuwd. Laat horen. the man who flirts with the fool. And bluebirds should fly low in the midst of spring. So the ship without a sail could sail the sea again. surely sing with him. And it seems that you've grown so old and bitter. You've grown tired of this sea of old recurring themes. song she sang finds its stop at last. Ja, ja, ja, ja, dat was hem weer. Ja, ik... Eh, die romans, die romance, die, daar zit ik altijd ademloos naar te, luisteren. op het moment eh, voordat je weet eh, dat je denkt, hey, is hij ook voorbij? En dan moet je die schuif <laughs> overgooien. Dan ben je weer een half vertel te laat. Ja, ja die break, ik, ga helemaal op in het, ik ga helemaal op in dat liedje. Maar ehm, even nog tussendoor. Dinsdag heb ik hier ook een programma. Het is een beetje een beetje Kate Radio. Dan zit ik hier met eh, Frank Paardenkoper, Ger Loogman en Tino Stuy. Toen heb ik dit dus ook laten horen. En dan heet het officieel Japies... En dan weet je het wel, K-nummer. Maar goed, ik, eh, ga, het, ik ga hier niet eh, uitspreken. En die Ger Loogman die zit me dan zo aan te kijken en die zegt... Hey, komt dan? Ik zeg Volendam. Oh, dan is het goed. Ja, nou, dan, <laughs> dat weer. maar goed, ik ben nu heel nieuwsgierig... als Marcus straks de bewerking van jouw nummer Romance nu maakt... En ik ga hem weer op die dinsdagmorgen een keertje uitzenden. En ik zeg, dat is nou een eigen opname. Dat lijkt me nou nog, eh, lijkt me nog eh, veel vetter. Om eh, bij die knapen eens even onder hun neus te wrijven. Dat we wel meer kunnen dan alleen maar een beetje dom plaatjes en nieuwe nummers hier te laten horen. We kunnen wel meer. Goed, het tweede nummer, dat ging dus over je vader. Ja, het en over als een, als een soort van brief. Daarom heet het ook Sincerely Jacob. oké. Lauro! Comma, Jacob. Zoals je een <laughs> brief natuurlijk eh, eindigt in de Engelse taal. Ja. Eh, dit is hem. fibers, blood stains on the bathroom walls will serve you well as crude reminders of my untimely departing. That's all I'm leaving you. That's all I'm leaving you. Keep the old room, the Frank Sinatra posters self-destructive tendencies You persistently staring After you told me you could kill me if you tried And that you recover from my suicide That's all I'm leaving that's all I'm leaving you. Keep the old woman, the Frank Sinatra posters, and the money I couldn't bring myself to steal. I'm off to find my freedom in neglecting my responsibility and hoping that these gunshots in the streets will soon stop depriving me from sleep. That's all. Sinatra posters and the money I couldn't bring myself to steal. That leaves the stabbing of eyes, as long since prophesied I was born in rags. heel mooi, eh, mooi, eh, mooi geschreven song ook. Eh, het is de brief die Jacob D. Edward heeft gestuurd naar zijn vader in een vorm van een, uh, een song. Eigenlijk, zo moet je het zien. het is nog net niet dat... ja, dan vind ik het een beetje ongelofelijke vergelijking André Hazes met de vlieger. <laughs> nou, dat heb ik het niet over de eh, heb je dan wel uh, te pakken, denk ik. Ja. <laughs> maar ik heb het niet over, eh, want ik kijk hier bij aan, want die is bij André Hazes, maar dan de zoon van André Hazes geweest. Dus we hebben het over de vader, hè? Ja, die, dat, dat, snap ik ook wel. Ah, goed. ik ben niet helemaal achterlijk. <laughs> nee, maar goed. nee, maar dat nou, is... Ja, nou, zo dus bedoel ik het dus niet, hè? Mijn, vader ook een grote André Hazes fan is. Dus, maar merk jij eigenlijk, want je bent er geweest bij andere hazes... maar merk je eh, toch wel dat ook eh, daar iets van, eh, van de, vader van André Hazes... in de jonge André Hazes doorklinkt? hij zong wel heel veel liedjes van zijn vader. Ja. En dat het klonk oprecht ook gewoon goed. En hij had echt heel veel energie. En gewoon vooral omdat ik ken juniors liedjes niet helemaal. Eigenlijk mhm. niet, behalve Leef natuurlijk. Ja. Maar omdat hij zoveel van zijn vader zong... kon die hele zaal ook gewoon meezingen. En dat was zo lekker. Ja, hij gaat ook net door een break-up heen. Dus eh, <laughs> ja. dan moet je die, eh, die energie met de, de André Hazes vibes wel hebben, denk ik. Uh, want heel veel van in uh, André Hazes seniors zijn leven, denk ik. Ja, maar goed. Maar dat verhaal van André Hazes senior... dit heeft wel een herwaardering gekregen op een gegeven moment... tegen het eind van zijn leven eigenlijk ook. Hè? Want... Ja, maar ik denk ook nu überhaupt... elke keer als ik een liedje ga horen van André Hazes... ga ik alleen maar terugdenken aan het eerste concert sinds een jaar. Ja, oké. Dus dat, nou ja, goed. Het, Het, is natuurlijk wel fijn dat je dan... Het is, vergelijk het maar met een stel koeien in, eh, in de wei... die worden losgelaten ja, met, een, eh, met een lentedag. Want daar heeft het eh, wel een beetje van weg. Ehm, we gaan afsluiten dit eerste uur. Komt uit jouw koker van de vorige keer. Die Irrational Library. Ja, leuk. Ja. Ik ben voor. Ja. ben je er wel eens geweest bij die jongens of niet? Ja, ze hebben in Sounds harlem gestaan. Dat is een optreden en ik werk daar dus toen hebben we gewoon... Eerste rij hebben we dat helemaal gezien natuurlijk. En die Joshua komt ook wel eens langs. Hm. Hartstikke gezellig. Joshua Baumgarten en zijn vrienden, muzikale vrienden... van de Irrational Library tot aan het nieuws van 9 uur. Access of Kisses in the Sky, zo heet het. It's the backstory to every bad dream. The monster lurking in the closet of every confrontational moment. This era of the truly crazed finding comfort in continuously creating confusion out of contradiction, of cash money conformity, of capitalizing on discomfort, where coloring outside the lines is no longer a creatively pursued impulse, but as an act of premeditated provocation sinister scrawlings used to instigate the citizens of a nation to put down their pens and once again pick up their swords, to start slicing at the common threads that bind us all. An untethered ship, political parties full of pirates, madness goes unchecked. Internal injuries will be the death of this land. Updated slogans sear the concrete. If you can't take the heat, quarantine the kitchens and let the rich eat their soybeans off the street. Awake to the evils of what comes too easy. The distance between here and the desire for whatever else might be out there is infinite. The crybaby man child has taken over the control room and its mother and father with their faces in their iPhones, while these will be just some of the denominating factors leading to the death of this land. The reincarnation of this world, or that, or that, will be the universe's last laugh. Thank you. the sky, and there's cash being hoarded under the floorboards of the White House, and the way that credit helps keep the clog, the arteries of blood from money flowing is quite something, I have to say. flat screens and belly binge watching, got our activity levels flatlining. And all those silver linings save for rainy days just can't help protect us anymore from all those warm UV rays. For one way or another, for what it's all worth, we're being taught a lesson for the future to unlearn. And as compassion is commodified into yet another catchphrase, and the empathy, the afterthought of another predictable onslaught, and black anger grows hotter than white heat. Try imagining some suit and tie motherfucker dragging his family across a desert in their bare feet.